Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronapandemie is vrij zeker begonnen op een markt in de Chinese stad Wuhan. Dat is de conclusie van een groep internationale onderzoekers, onder wie viroloog Marion Koopmans. Al vanaf het begin van de uitbraak eind 2019 werd de dierenmarkt genoemd als de plek waar de eerste mensen besmet waren geraakt. Maar ook andere plekken in en rond Wuhan, zoals een laboratorium, werden onderzocht. Nu concluderen de onderzoekers dat het toch de dierenmarkt was... waar de eerste acht mensen besmet raakten met het virus. Waarschijnlijk is het overgedragen door wasbeerhonden en vossen. Heineken gaat praten met het Amsterdamse studentenkoor. Het biermerk sponsorde een lustrumfeest dit weekend... waar mannen, vrouwen, hoeren en sperma-emmers noemden. Daar neemt de bierbrouwer afstand van. Ook Goldband trad op. Ze namen op het feestje al afstand van de speech... Die speech werd gegeven aan mannen, maar kwam ook naar buiten, vertelt verslaggever Gerry Eikhoff. Dat werd bekend in bredere kring binnen de vereniging, ook bij vrouwelijke leden. En 273 van hen hebben een boze brief geschreven aan het hoofdbestuur, gesteund ook door enkele mannelijke leden. De onderwijsminister en burgemeester van Amsterdam zijn geschrokken van de speech... en de studentenvereniging neemt voorlopig geen nieuwe leden aan. En voor de zoveelste keer flink schrikken voor David uit Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland. Een auto vloog uit de bocht op een dijk en belandde op zijn schuurtje onder de dijk. En in een flits kwam hij voorbij het raam en nog eh, geen twee seconden later een grote klap. En dan eh, ligt daar die SUV ligt boven op het dakje van, eh, van de schuur. De vrouw bleek alcohol op te hebben die niet goed viel in combi met haar medicijnen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het schuurtje van David is kapot en een oldtimer erin ook. De schrik zit er flink in, vooral omdat het niet de eerste keer is. Ik schat nummer 20 die hier uit de bocht gevlogen is. Ze hebben bijna bij mij in de keuken gestaan. Eh, ze, ze, hebben hier vanaf gereden. Ze hebben zeven auto's van mij in de prak gereden. maar voelt u zich hier nog veilig om hier te nee, wonen? Nee, nee. David denkt erover na om zijn huis aan de dijk te verkopen. Heb ik het weer nog. Het is droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen een droge dag. Wolken en zon wisselen elkaar af.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 tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove.